9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het... 10.000 reizigers zijn daardoor gestrand en moesten slapen op veldbedden. Ook vandaag leek de luchthaven van Bali dicht te blijven... maar vanochtend maakten de Indonesische autoriteiten bekend... dat het gevaar van de aswolk is geweken... en dat er toch weer kan worden gevlogen. Dat gebeurt waarschijnlijk vanaf 10 uur Nederlandse tijd. De Noord-Koreanen zeggen dat ze een ballistische raket hebben getest die de hele VS kan bereiken. De raket zou de krachtigste zijn die het land ooit heeft afgevuurd. We zijn nu een nucleaire staat, zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un na afloop. De raket landde een paar honderd kilometer van de Japanse kust en kwam volgens de Noord-Koreanen bijna 4500 kilometer hoog. De komende jaren ontstaat een tekort aan politieagenten op straat. Daarvoor waarschuwen de korpsleiding, de politieacademie en de Nederlandse politiebond in de Volkskrant. De vergrijzing bij de politie leidt vooral s'nachts tot problemen... omdat agenten boven de 55 geen nachtdiensten draaien. Ook in de landelijke gebieden worden tekorten verwacht. Dat vrouwen vaak minder verdienen dan mannen komt onder meer doordat werkgevers aan nieuwe medewerkers vragen wat ze in hun vorige baan verdienden. Dat blijkt uit onderzoek van het College voor de Recht van de Mens. Daardoor blijven de beloningsverschillen bestaan. Het college spreekt van een hardnekkig probleem dat niet meer in deze tijd past. Onder een ingezakte grindberg in Duitsland wordt nog gezocht naar een omgekomen Nederlander. Een ander slachtoffer, ook een Nederlander, kon vanochtend worden geborgen. De mannen waren gisteren aan het werk bij een afgraving in Isselburg-Anholt, net over de grens bij Dingsperlo. Door onbekende oorzaak kwam de berg met grind plotseling in beweging. Vier werknemers werden bedolven, twee van hen konden al snel worden gered. Het weer in het zuidoosten is nog lichte vorst met lokaal kans op gladheid. Verder vandaag af en toe zon, maar ook buien, mogelijk met hagel en onweer. En het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel files in de Randstad beginnen nu snel op te lossen. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen. Op de A1 Amersfoort Amsterdam nog een paar minuten vertraging bij 1 Brugge. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij eh, Maasluis nog langzaam rijden. Maar de truck met pech is daar verdwenen. A27 Breda-Utrecht nog langzaam rijdend verkeer tussen knap het Gorkum en Lexmond. A44 Amsterdam-Den Haag 5 tot 10 minuten in beide richtingen bij Wassenaar erbovenop bij de verkeerslichten. Eh, de N57 Brouwersdam-Rotterdam daar rijdt het langzaam voor de aansluiting met de A15.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 all, but most of all. For butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, Daddy. It's my first ride. I know the cake looks funny, Daddy, but I sure tried.